Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft doelen in het centrum van Beirut gebombardeerd. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt zeker 22 doden en meer dan 100 gewonden. Een tv-station van Hezbollah zegt dat de aanval gericht was op een kopstuk van de organisatie, maar dat die het heeft overleefd. Het is niet bekend of de Hezbollah-functionaris zich bevond in een van de getroffen appartementencomplexen. Tot nu toe bombardeerde Israël in Beirut vooral doelen in het zuiden van de stad en niet in het centrum. Rwanda heeft de uitbraak van het zeer besmettelijke Marburg-virus onder controle, zegt de Afrikaanse Gezondheidsorganisatie. Sinds vorige maand zijn er in Rwanda 13 mensen aan het virus overleden. Het Marburg-virus lijkt op ebola. Het is zeldzaam, maar wel zeer besmettelijk en dodelijk. De orkaan Milton heeft in Florida niet de vloedgolf veroorzaakt waarvoor werd gevreesd. Wel vielen er tien doden en er is veel schade. Miljoenen mensen zitten zonder stroom en er kunnen nog overstromingen ontstaan... omdat het waterpeil in de rivieren nog dagen kan blijven stijgen. De doden vielen vooral door de tornado's die Milton veroorzaakte. Er zijn er 27 geteld. De orkaan heeft Florida inmiddels verlaten en is afgezwakt tot de eerste categorie. Op veel plaatsen is de afgelopen avond het noorderlicht goed te zien geweest. Meestal kan het kleurenspel alleen worden waargenomen met een goed ingestelde camera... maar nu kon het ook met het blote oog. Het noorderlicht is een groen-rode gloed die ontstaat door een uitbarsting van elektrisch geladen deeltjes van de zon. Het verschijnsel deed zich voor ter hoogte van Zuid-Zweden. Omdat het hoog in de lucht is, kon je het in Nederland aan de noordelijke horizon zien. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over, maar er zijn ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 5. De dag begint wisselvallig, met vooral in het noorden buien. Later droger en meer zon bij een graad of 13.